Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Komende zomer sta je niet meer ellenlang in de rij op Schiphol. Dat heeft de baas van de luchthaven gezegd bij Buitenhof. Zullen die rijen weg zijn van de zomer? Op eh, Schiphol? Die rijen, eh, als we praten over de, de uitwassen... Eh, die moeten we absoluut weg zien te krijgen. We moeten weer terug naar een voorspelbaar, aangenaam proces. Die moeten we weg zien te krijgen, een aangenaam, voorspelbaar proces. Die rijen, zullen ze weg zijn? Die dus- ellenlange rijen? Dus de ellenlange rijen wel natuurlijk. Maar er zullen altijd, altijd rijen zijn. Die zijn er overal. De luchthaven is de afgelopen tijd vaak een chaos. Schiphol heeft te weinig personeel en daardoor ontstaan er lange rijen. Komende dagen wordt er verder onderhandeld met vakbonden van bagagemensen. Die willen betere arbeidsomstandigheden. Ze moeten er uiterlijk woensdag uit zijn. Anders kan het zijn dat er nieuwe stakingen komen president Erdogan van Turkije blijft erbij dat Zweden en Finland op dit moment geen lid van de NAVO kunnen worden. Tegen Turkse verslaggevers zei hij dat Turkije niet akkoord gaat met de toetreding van landen die volgens hem asiel verlenen aan terroristen. Erdogan doelt daarmee op leden van een verboden Koerdische partij die worden opgevangen in de twee landen. En rond deze tijd vertrekt Max Verstappen vanaf plek 4 bij de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc van Ferrari start vanaf pole position en hoopt in elk geval eens de eindstreep te halen. Leclerc deed al drie keer mee in Monaco en finishte nooit. En het derde elftal van KVV Losser heeft alsnog een huldigingsfeest gekregen. Vorige week ging het mis. De voetballers reden op een platte kar door het dorp toen dat ding uit de bocht vloog en omsloeg. Veel spelers raakten daarbij gewond. Gisteren was te zien dat het tv-programma Even Tot Hier een feestje had geregeld... met een bijzondere gast die werd aangekondigd door de burgemeester. De assistent-trainer van Feyenoord, John de Wolf. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Wie is er eh, Mike? Aanvoerder. Kom Mike even naar voren komen. Als eerste uh, proficiat. Eh, jullie is eh, wel wat is gelukt, wat, wat ons niet gelukt is van de week, helaas. Daarmee bedoelt hij de finale van de Conference League. Feyenoord verloor die met 1-0 van AS Roma. Het weer nog veel wolken en vooral in het noorden zijn er af en toe ook wat buien. Het wordt vandaag maximaal 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk op de A10, de Ring Oost bij Zeeburg... staat er vanaf Amsterdam over Amstel een file van 4 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten. Er zijn ook twee rijstroken dicht bij Zeeburg.